1 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Op de 28 tussen Hogeveen en Meppel is een wolf doodgereden. Het is een mannetje van 50 kilo en hij leeft in het wild. Volgens de stichting Visie Wildcare in Wester-Nieland is hij aangereden toen hij nog leefde. De dode wolf gaat voor onderzoek naar de Universiteit van Utrecht. Daar wordt bekeken of hij afkomstig is uit Duitsland. De jazzpianist, improvisator en componist Misha Mengelberg is overleden. Mengelberg vervulde jarenlang een vooraanstaande rol in het muziekleven. Hij gold als een dwarse denker die zich jarenlang voor de Nederlandse muziek heeft ingezet. Hij combineerde onder andere free jazz met elementen uit de geïmproviseerde muziek en de klassieke muziek. Hij wilde met zijn optredens de mensen ontregelen en verbazen. Micha Mengelberg was 81 jaar. Het diner voor de verjaardag van koning Willem-Alexander is zwaar overtekend. Voor het diner in het paleis op de Dam zijn 11.500 aanmeldingen binnengekomen... en er is maar plaats voor 150 mensen, dus er wordt gelood. Op 27 april wordt de koning 50. Mensen die ook 50 worden of een ander kroonjaar vieren... konden zich aanmelden voor het diner een dag later. CDA, ChristenUnie en SGP reageren geschokt op een uitspraak van D66-leider Pechtold... Die wil dat op termijn ook mensen jonger dan 75 hulp bij zelfdoding kunnen krijgen als ze hun leven voltooid achten. Hij reageerde op een 57-jarige man met een doodswens. De leeftijdsgrens van 75 staat in het initiatiefwetsvoorstel van D66 dat mensen de mogelijkheid moet geven om hulp bij zelfdoding te krijgen. Het stadhuis van Gaggenau in het zuidwesten van Duitsland is ontruimd vanwege een bommelding. Een anonieme beller zei dat er een bom was geplaatst, omdat de Duitse gemeente een bijeenkomst met de Turkse minister van Justitie had geschrapt. De minister zou daar gisteren een toespraak zijn gehouden. Bij de doorzoeking van het stadhuis van Gaganau is nog niets gevonden. Het weer, is nog wat zon, vanuit het zuiden bewolking en regen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen wat regen, dan wordt het 11 graden in Zeeland tot maximaal 15 in het oosten. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 I get along, but the trips always feel so long. And I find myself trying to stay by the phone. Cause your voice always helps me to not feel so alone, but I feel like an idiot. Working my day around the call, but when I pick up, I don't have much to say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting at times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing Where'd You Go? have a little party every Halloween with candy by the pile. But now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. you can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you. I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting.